Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Kamercommissie die onderzocht wie informatie lekte uit de commissie Stiekem... heeft geen schuldigen gevonden. Het advies is dan ook om niemand te vervolgen, zegt de commissie in een rapport. In de commissie Stiekem krijgen fractievoorzitters vertrouwelijk informatie over de geheime dienst. Twee jaar geleden kwam die informatie terecht bij NRC Handelsblad. De commissie die het lek onderzocht zegt dat er geen tijd was voor goed onderzoek. Gesprekken achter gesloten deuren leverden geen namen op, zich de commissie. En niet iedereen kon zich alles meer goed herinneren. Bij een aanval op een universiteit in Pakistan zijn ongeveer 20 mensen om het leven gekomen. De aanval was in Charsada in het noordwesten. Gewapende mannen drongen vanmorgen lokalen en slaapruimtes binnen en schoten om zich heen. Militairen hebben vier aanvallers gedood. De Pakistanse Taliban zou achter de aanval zitten, maar de Taliban heeft dat inmiddels tegengesproken. Melkveehouders krijgen van Friesland Campina een schadevergoeding vanwege de gladheid, meldt Omroep Friesland. Twee weken geleden konden vanwege de ijzel de melkwagens niet bij de boeren langs om melk op te halen. De melk moest worden weggegooid. De schadevergoeding kan oplopen tot ruim anderhalf miljoen euro. Nederland gaat als EU-voorzitter veel tijd steken in het bestrijden van de vluchtelingencrisis. Dat zei premier Rutte in het Europees Parlement in een toespraak over het Nederlands voorzitterschap. Volgens Rutte komen er nu te veel vluchtelingen naar de EU. De komende zes tot acht weken moeten die aantallen naar beneden, zei Rutte. Bij de doorstart van schoenenketen Scapino gaat 10 tot 20 procent van de banen verloren. Er werken nu 2000 mensen. Scapino wordt overgenomen door schoenenfirma Zinks. Van de 200 Scapino winkels gaan er 20 tot 60 dicht. Het weer, wat winterse buien, later breekt de zon door en het wordt 0 tot 5 graden. Morgen wat kouder, min 2 tot plus 3.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 Sterk nog, het 4 minuten over 12. En zijn we weer. vandaag was uh, te doen gebruikelijk veel uh, ja, lekkere muziek natuurlijk. Hè? Gewoon lekkere... Eh, woehoe. Veel oud, veel nieuw. En uh, drie in eentje. En natuurlijk ook ja, leuke 3 in 1 vandaag. Hele mooie. En straks eh, natuurlijk om twee uur de uh, vinyljaren. En uh, ja, moet vandaag weer dus alleen. het programma staat volledig in, de teken, in het teken van de Eagles. Logisch. Na het overlijden van Glen Fry, of Frey, natuurlijk, noem maar wel. Glenn Fry dus, een van de oprichters van deze band, afgelopen maandag overleden alweer. Alweer de zoveelste eh, grote die dit jaar ons ontvalt na Bowie en zo. Niet de enige hoor, is ook eh, nog een trompetist eh, overleden van de band Tower of Power. De drummer van Mot de Hoepel is er ook niet meer. Dus, hmm. maar goed, de meest aansprekende voor veel mensen zal ongetwijfeld Glenn Fry zijn. dat ik eh, in de vinyljaren straks twee albums van de Eagles eh, centraal laat staan. En dat zijn Desperado en Hotel California. Een prachtige platen. En er is Ingrid er ook weer vandaag. Onze eh, nieuwe sidekick op de woensdag. En uh, die gaat straks om half en half twee natuurlijk het regio nieuws voor u presenteren. dan zien we het allemaal wel. Wat er allemaal nog ter tafel komt. Kijk, de zon begint ook te schijnen. Ineens. Lekker warm. Oh. Gaat weer dooien vandaag. Dus eh, voor degene die vandaag nog wilde schaatsen. Jammer. Jammer joh. Te laat. Dat naar het zuidoosten gaan. Daar is nog, eh, eh, gewoon misschien nog een heel klein beetje vorst, maar schijnt het. Maar goed, dat horen we straks allemaal wel als we de weersverwachting eh, gaan doen. We gaan gewoon gauw beginnen, want anders dan duurt dat weer om voor het weet. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Charlie Puth. Superman got nothing on I'm only one call away. Juist. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. plaat trouwens. En uh, eh, die One Call Away, dat hopen dat die geen zeven jaar duurt natuurlijk. Want als dat wel zo is, dan is het heel lang wachten. Je dus zeven jaar moet wachten.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 Once I was seven years old. Once I was seven years old. Lucas Graham heet de man. Goeie naam zeggen. En dat nummer, ja, dat zei ik dus al. Seven years. Drie in één. Ja dat weer. Vandaag van The Beach Boys. I've been in this town so long that back in the city I've been taken for lost and gone and unknown for a long, long time. eventually brought her down. But she's still dancing in the night, unafraid of what a doodle do in a town full of heroes and upon her head. Eh, Beach Boys fans eh, zullen opgemerkt hebben... dat eh, de drie nummers die u achter en volgens hoorde van dit gezelschap... Heroes and Villains, Surf's Up en Good Vibrations... allemaal nogal afwijkend waren van wat we kennen, wat bekend is. dat er best wel wat mensen zijn die dat opgevallen zal zijn. Dat bijvoorbeeld de nummers Heroes and Villains. Maar ook Good Vibrations. Eh, toch wel andere elementen bevatten dan wij van het singeltje kennen. Eh, dat is heel makkelijk verklaarbaar. Want deze, de overeenkomst tussen deze drie nummers, behalve dan dat ze alle drie van de Beach Boys waren, was natuurlijk dat ze allemaal afkomstig waren van het ooit verloren gewaande album Smile. Brian Wilson was met de Beach Boys natuurlijk bezig met het opnemen van Smile. En toen ging er iets helemaal mis met hem. Hij werd stapelgek. En eh, de, die LP, die opname, die, die verdwenen dus gewoon in, ergens in de la of weet ik veel. Die zijn in ieder geval eh, nooit in de oorspronkelijke vorm uitgebracht. Er is later nog wel eens een aftrekseltje geweest. Dat heette Smiley Smile. Maar officieel, eh, het echte album Smile... dat toen de tijd de opvolger had moeten worden van Pet Sounds dat is eigenlijk eh, nooit uitgekomen. En vandaar. Maar mensen die Spotify hebben en die gewoon... Eh, eh, in het, die, die dat hebben dus. En die kunnen dat album, originele versie, daar wel terugvinden. Want het is later, uh, zo een beetje vorig jaar geloof ik... Is het, als, is het wel gepubliceerd op de streaming audio. Dus het album is daar gewoon in zijn oorspronkelijke staat... zoals het bedoeld was eh, terug te lezen. En de, of eh, terug te lezen, terug te horen natuurlijk. En dat is best wel interessant. Ehm, want de, de, nummers die erop stonden, die wij draaiden... die eh, waren ehm, toch echt anders dan de singeltjes. Surf's Up is zelfs nooit op, officieel uitgekomen. Althans niet in deze versie. Later in de 70 jaren hebben de Beach Boys een album uitgebracht. Dat heette Surf's Up. En ehm, toen was het, eh, dat was ditzelfde nummer, maar dan in een, in een heel ander arrangement. Maar zoals u het dus nu hoorde, was het dus het oorspronkelijke, zoals het oorspronkelijk bedoeld was, van het album Smile. Een album dat dus in 1967 daaromtrent had moeten uitkomen, maar wat dus nooit gebeurd is. Later, eh, een aantal jaren geleden, eh, heeft Brian Wilson die opname kennelijk toch weer ergens teruggevonden. En toen is hij er zelf nog mee op tournee gegaan. Met, niet met de Beach Boys, maar met een, met een all-star band, zal ik maar zeggen. En toen heeft hij het album ook inderdaad eh, met die mensen ook integraal uitgevoerd. Maar goed, wilt u dus de originele eh, versie beluisteren... dan moet je dat doen op Spotify, dat kan niet anders. Eh, tenminste, ik denk niet dat het op cd te vinden is. Dus dan kun je dat doen op Spotify. Zoek je op de titel Smile Beach Boys Smile. En dan vind je hem terug. En dan kun je het album eh, beluisteren. Voor Beach Boys fans natuurlijk best wel interessant. Eh, dan kun je het album beluisteren zoals het toen de tijd, zo'n jaar of 45 geleden, bedoeld was. Goed, eh, even kijken. ik zie nog geen nieuwslezeres. Ik zie nog geen sidekick. Die is nog druk met de computer aan het stoeien, denk ik. Dus dan nog maar even een plaatje. Vind je niet? Ja, vind ik wel. Goed. een van de grootste solo-hits van Glenn Frey. de film Beverly Hills Cop. The heat is on. regio nieuws komt eraan hoor. Maakt u zich geen zorgen. Het komt allemaal, het komt allemaal goed. Maar eh, dit is eventjes, er zat eventjes wat fout in de, ja, in de, weet ik veel, computersystemen. Eh, het gebeurt zo gewoon af en toe. Ja, dan kan uh, ook niks aan doen. Nee, natuurlijk niet. Dus <laughs> moesten het allemaal opnieuw doen, arme vrouw. En het komt allemaal goed. Zometeen, strakjes dus, gaat u het regio nieuws van ons. Voorlopig even nog muziek. Jawel. Touch and go. met Sheeran. Ed Sheeran, zei Ja. Waking up, midnight November, and you're still in my bed. It's kinda rough, cause since I met you, there's things we've never said if I go oh, oh, oh, for a little while longer? When I'm home, oh, no, we can talk about the pitfalls of the road. And if you say go, I would stop everything. Oh, my heart would play the role that's never been broke. Though my soul. Oh, oh, oh. lately, I really need to know how long, how long can we be touch and go? Oh, my soul. like it's never been broke. Though my soul play the role and act like it's never been broke. Oh my soul, oh, oh, oh. And lately I really need to know how long, how long can we be touch and go? Oh my soul. and Go. Een van de nummers van het album X. Dat ook alweer op single uitgebracht is. Ja, zo eh, hou je de zaak wel eh, in belangstelling. Dit is John Farnham. Een lekkere ouwe. Op ZFM wordt iedere ouwe ouwe platina. You're the voice. We have the chance to turn met You're the Voice. We luisteren nog steeds naar CFM Zandvoort, hè? Ja, ja, CFM. Ja, dat wou ik zeggen. CFM, Ja, daar luistert u naar. Nog steeds. John Farnham was dat met eh, Your the Voice. En eh, dit is nog steeds CFM Lunch. Come over. the window, my little darling. It is Leonard Cohen, So Long Marianne. I'd like to try to read your poem.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 Nou, ik hoop dat we het nog redden binnen de tijd allemaal. Eh, even kijken. Ja, moet wel kunnen. Hè. Ja, dat moet wel kunnen. Moet wel kunnen. Moet, zou moeten kunnen. Beetje later dan u gewend bent, maar dat maakt niet uit. Schuld van de computer. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Ingrid Bol. In een loods aan de Tingietersweg in de Waardepolder in Haarlem is in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitgebroken. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Om binnen te kunnen komen heeft de brandweer een gat in de deur gezaagd. Vervolgens konden de brandweerlieden beginnen met het blussen van de brand. Daarbij kwam veel rook vrij. Burgemeester Bernd Snijders vertrekt na de zomer van Haarlem... en is hard op zoek naar een opvolger. De Haarlemse burgers mogen hierover meedenken. Iedereen is hier welkom. Vrouw oud, man of jong, ervaren of onervaren. Tot maandag 1 februari kunnen Haarlemmers hun mening geven over het profiel van de nieuwe burgemeester. Buschauffeurs in Noord-Holland worden beloond voor goed gedrag. Als de chauffeurs zuiniger rijden, krijgen ze een bonus. De bonus kan per jaar oplopen tot zo'n 500 euro. Connection wil het brandstofverbruik volgend jaar met 10% terugdringen. Het scheelt in het onderhoud, bekeuringen en is ook nog eens goed voor het milieu. Een run op kaarten voor de nieuwe show van Hans Steeuwen... heeft de website van de Stad Schouwburg en Philharmonie in Haarlem platgelegd. Bezoekers van de website lezen daar dat ze het scherm open moeten laten staan... en dat op een later moment wordt gekeken of ze worden toegelaten. Inmiddels is de voorstelling al uitverkocht. Steeuwen speelt de voorstelling Echte Rancune op 21 april in de Stad Schouwburg. Het gaat hierbij om een try-out. Heb je vragen over huiswerkbegeleiding... En wat er precies inhoudt, of ben je op zoek naar een geschikte bijlesdocent...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 Morgen blijft het droog en er zijn perioden met zon. De wind waait uit het zuidoosten en is matig. De temperatuur is maximaal een graad of 3. geen warm bad, geen vrolijkheid, geen hey kom op, geen ik heb het ook, ik heb het ook gehad. Geen eigenlijk is dit misschien maar beter. En zelfs geen nachtenlang vol drank om het te vergeten nou ja, misschien later. Geen arm, geen vriend, geen psalm, geen kind, geen goeroe, moeder, pater. Geen zakdoeken, geen aanzichtkaart, geen brief, geen glaasje water. Geen trainingsbroek, geen trieste film, geen tranen op de bank. Geen kruik, geen bed, geen hulp, geen mens, geen alsjeblieft, geen dank. Geen als ik kon, dan zou ik met je ruilen. En zelfs geen warm lichaam om tegenaan te huilen. Nou ja, misschien later geen boek, geen foto, geen gedicht. Geen kus, geen bloemen, geen bezoek. Geen zon, geen kleur, geen licht. Maar wat ik nu wil, is iemand die zingt. bijna te laat. Eh, ja, dan was ik dus gewoon te laat. Eh, maar het zit er alweer op, het eerste uur. Het, gaat het allemaal hartstikke. Ja, het eerste uur zit er alweer op. Beetje chaotisch, maar goed, maakt niet uit. Eh, we gaan naar het NOS Journaal van 1 uur. Met het wereldnieuws en weet ik niet wat er allemaal meer zit. En uh, zometeen komen we bij u terug met een leuke conferentie. En natuurlijk nog veel meer. Straks om half twee nog een keer het regio nieuws. Voor degenen die het gemist hebben.